De kampen worden voor 31 januari gesloten. In de overvolle kampen worden ruim 130.000 Tamils vastgehouden. Een half jaar geleden werden er 300.000 mensen in opgevangen... die waren gevlucht voor de strijd tussen het leger en de Tamil-tijgers. Bewoners mogen pas weg als vaststaat dat ze geen banden hebben... met de verslagen rebellenbeweging. Er zijn veel klachten over het voedsel en de sanitaire voorzieningen in de kampen. Sri Lanka staat onder internationale druk om de Tamils te laten gaan. De politie in Italië heeft twee mannen opgepakt voor betrokkenheid bij de aanslagen in Mumbai van vorig jaar. Het zijn een vader en een zoon uit Pakistan. Ze werden aangehouden in de Noord-Italiaanse stad Brescia. Volgens de politie leverden de mannen logistieke steun voor de terreuraanslagen. Ze runden in Italië een geldoverboekingskantoor. Ze zouden onder valse naam een internettelefonieabonnement hebben gekocht... dat een dag later werd gebruikt door de terroristen in India. De aanslagen in Mumbai waren in november vorig jaar. Meer dan 170 mensen kwamen om het leven. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in China zijn zeker 37 mijnwerkers omgekomen. 71 zitten er vast onder de grond. Op het moment van de explosie waren bijna 530 mensen in de mijn aan het werk, van wie het merendeel uit de mijn wist te ontkomen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer, in het midden en oosten is nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon.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 Aflevering 44, vandaag 20 november van 2009. Deze week 21 stijgers in de lijst, maar één zit te blijven. 15 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Dit betekent dat ook drie platen natuurlijk uit moesten. Na 15 weken Pitbull, Hotel Room Service. La Rocks met Bulletproof na 14 en Carol Elmorad. Back It Up na 11 weken uit zijn voorgezien. De beste ever van Drug. was de beste acht plaatsen ging hij omhoog. Daarmee dus eh, de snelste stijgen. Snelste daler, dat is Wylon. Wicked Way, 14 plaatsen. En naar Celebrations, David Guetta, Ekan, Sexy Bitch. Die twee platen staan met 15 weken alweer het langst genoteerd. 20 november, kijken we even achterom. 1272, Edward I van Engeland wordt koning. 17.000, de slag om Nerva. Koning Karel XII van Zweden verslaat het leger van Saar Peter de Grote. De eerste versie van Microsoft Windows wordt uitgebracht, dat alles in 1985. En negen jaar terug was het Marcia Vin die lost Pieter Sampras na 10 weken af als nummer 1 van de wereldlanglijst der tennisprofs.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 En Michael Bublé, Haven't Met You Yet, die hoorden we ook. Mando Diao trouwens eh, deze week op nummer 12. Vijf weken lang staat hij alweer in de lijst. Tijdens Euro Breakdown gaan we ook altijd even naar een ander land toe. Deze keer komen we terecht in Zweden. Daar vinden we Bodies van Robbie Williams op nummer 10. Gloria Mando Diao op 9. Erik Grunwal. The Show Must Go On, uh, komt nieuw binnen zelfs op nummer 8. Keisha met TikTok blijft staan op nummer 7. David Guetta featuring Akon Sexy Bitch vinden we op 6. Russian Roulette van Rihanna nieuw binnen op nummer 5. Lady Gaga met Bad Romance, de nummer 3 van vorige week, deze week op nummer 4. De nummer 2 van vorige week, deze week op nummer 3, de Black Eyed Peas, I Got A Feeling. En ook voor Darren, Viva La Vida, vorige week nog de beste. Deze week één plaatsverlies, zak het naar nummer 2. Helemaal nieuw binnen op nummer 1 vinden we Kent dan met zijn eh, nummer 2000. Die komt gewoon in één keer nieuw binnen in de lijst en doet dat gewoon meteen bovenaan de lijst. Het is voor weinig mensen weggelegd, maar eh, Kent doet het dus wel in de hitlijst van Zweden. Wie er opeens staat in de Euro Breakdown, dat horen we over een minuut of 40. Eerst nog de nummer 11. Dit is JC, The Empire State of Mind.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 Zakkend van 15 naar nummer 20. Britney Spears met 3, 4 weken in de lijst. Van 23 omhoog naar 19. De Editors met Babylon. 5 weken in de lijst. En uh, gaan er ook vier omhoog. Van 22 naar 18. Michael Jackson, This Is It, zijn derde week van 24 naar nummer 17. Michael Bublé, Haven't Met You Yet, 6 weken in de lijst, eh, stijgt van 20 naar 16. Pixelot Boys and Girls, 7 weken in de lijst, van 19 omhoog naar 15. En Ina met Hot zakt in de 12e week van 12 naar 14. Lady Gaga, AA Nothing Else, I Can Say, 10 weken in de lijst, van 7 naar 13. Eh, Mando Diao met Gloria, 5 weken in de lijst, gaat ook 5 plaatsen omhoog, van 17 naar 12. JC hoorde je The Empire State of Mind, 5 weken lang staat hij alweer in de lijst. Vorige week nog 14, deze week naar Nummer 11. De nummer 10 die is dan voor Rihanna. Vier weken lang staat ze alweer in de lijst met deze single.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 time. time. These boys stop and stare. I'll be a billionaire. Sugarbabes Babes met Get Sexy. Zeven weken lang staan ze op dit moment alweer eh, in de Euro Breakdown. En net als vorige week blijven zij zitten op nummer 8. Wat betekent dat ze net als vorige week weer 32 punten hebben. 32 punten denk je. Ja, de Euro-hit. Hij komt er weer aan. De 100 beste hits van het afgelopen jaar. Sta je inderdaad op nummer 40 krijg je 1 punt. Sta je op nummer 1 dan krijg je 40 punten. Elke dag houden we... Of elke dag, elke week wordt dat bijgehouden die lijst. En uiteindelijk komen daar de 100 beste platen van Europa uit. Zondag 29 december, 27 december, wat is een zondag? Een van die twee. De laatste zondag van december, de laatste zondag van dit jaar. Zenden we hem uit in een 8 uur lange uitzending. Komen de 100 grootste hits weer voorbij. ZFM, Westkust, weerbericht. Nu eerst weer even terug naar vandaag, het CFM weerbericht. De hele middag blijft het bewolkt en zal het regenen. Ik kijk inderdaad naar buiten en het <laughs> regent gewoon nog steeds. Vanavond heeft de bewolking ook weer de overhand. Maar komende nacht komen er weer eh, opklaringen voor. Het blijft droog dan, eh, en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. De wind krimpt van zuidwest naar zuid en neemt sterk in kracht af. Morgen zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en de zuid- tot zuidoostelijke wind neemt langzaamaan weer in kracht toe. Het eind van de middag wijdt het aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar een maximale 14 graden. Zaterdagavond neemt de wolking snel toe en laat op de, eh, later op de avond en zondagnacht gaat het dan geruime tijd regenen. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait over land meest matig. Aan zee zelfs weer krachtig en de temperatuur daalt dan eh, naar ongeveer 10 graden. Zondag schijnt eh, de zon, af en toe, maar het draait zondag ook vooral weer om buien. En bij die buien komt het tot zware windstoten komen en ook tot onweer. De zuid- tot zuidwestelijke wind waait aan zee hard en de temperatuur loopt op naar maximaal 12 graden. Zondagavond en maandagnacht is het weer bewolkt en regent het ook nog geruime tijd. De zuidwestelijke wind waait over land vrij krachtig aan zee hard met een kracht van 5 tot 7. De temperatuur daalt naar een eh, maximale 8 graden. een weer Verkeersinformatie. Het is eh, druk in onze regio. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Muiden en Knoopwatergraafsmeer 2. Eh, zelfde A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Diemen en Muidenberg 7. A4 Amsterdam richting Delft tussen Sloten en Knopen Batuverdorp 2. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Knoop het Velsen 13. A10 de ring Amsterdam Watergasmeer richting Nieuwmeer. Tussen Zeeburg en Knoop het Koenplein 6 kilometer. A10 de ring Amsterdam Watergasmeer richting Volendam. Tussen knooppunt Watergasmeer en Nieuwedam 2. nog twee heb ik er dan voor je. Allebei op de A10 de ring van Amsterdam. Koenplein richting Watergraafsmeer tussen de afrit Muiden en Amstel Business Park 10. En Watergraafsmeer richting Koenplein tussen de Rai en Knoop het Koenplein. Daar staat nog eens 11 kilometer achter elkaar. Vertraging kan erop oplopen tot meer dan 45 minuten. Het ritme van Zandvoort. Short van Dam. let's go. En de Breakdown gaat verder met Pink. Vorige week stond zij nog op nummer 10, maar in de vijfde week gaat ze nog even een eh, paar plaatsen verder omhoog. Dit is A Fun House. En na Pink met Funhouse krijgt ze ook nog de Black Eyed Peas.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 Deze week snoep ze er weer een plekje vanaf en komt ze terecht op nummer 5. En even een blik werpen in de Nederlandse top 40. Lily Allen moet gedacht hebben waar Britney Spears kan. Eh, kan ik ook. Britney Spears natuurlijk met 3. Lily Allen doet het met 22. Zij komt opnieuw winnen op 38. Robbie Williams, You Know Me, nieuw binnen op 35. En gisteren waren ze nog bij eh, Jensen te gast, Direct. Times Are Changing, nieuw binnen op nummer 19. TikTok van Kisha komt eh, deze week de top 10 binnen. Vorige week stonden ze nog op 12, deze week naar 10. De Black Eyed Peas, Meet Me Halfway, vorige week nieuw binnen op 23, deze week naar 9. Ina met Hot zakt het van 6 naar 8. De Empire State of Mind, JC samen met Alicia Keys natuurlijk. 11 stonden ze vorige week, deze week gaan ze naar 7. Sexy Bitch van eh, David Guetta aan Econ zakt een plekje. Heaven Met You Yet, Michael Bublé gaat van 10 naar 5. Bodies van Robbie Williams zakt van 1 naar 4. De K3 met Mama Say zakt van 2 naar 3. Just Say Yes van Snow Patrol stijgt van 4 naar 2. En de nieuwe nummer 1 van de Nederlandse top 40 is in handen van Edward Maya en Vicky 9 weken staan ze ondertussen in de lijst. Vorige week stonden ze nog op 3. Deze week zijn zij de beste plaat in de Nederlandse top 40. Dit is Jordan Sparks. SOS Let the Music Play, de nummer 4 van deze week. was hij nog de beste in Europa, Robbie Williams. In zijn negende week zakt hij twee plekken naar de nummer 3. En moet hij dus twee platen voor zich gedulden. Welke dat zijn, dat horen we zo meteen. Nu eerst de nummer 3 en dat is Robbie Williams dus met Bodies.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 Maar dan toch van de zes weken dat hij in de lijst staat, heeft hij er aardig wat eh, hoog meegemaakt. Robbie Williams met zijn single Bodies. We gaan verder met de nummer 2. Die is deze week in handen van Edward Maya en Vicky Lugilina. Stereo Love staat acht weken in de lijst. Vorige week nog op 3, deze week omhoog naar nummer 2. hun achtste week gaan ze bijna naar de bovenste plek toe. Edward Maya. Serial Love blijft deze week steken op nummer 2. Vorige week op nummer 3, dus toch weer een plekje winst kunnen boeken. Wat is dan de beste plaat deze week in Europa? Vorige week haalden ze het net niet. En nu wel inderdaad, yeah yeah, Whitney Houston, Million Dollar Bill. heeft er negen weken voor nodig gehad, maar ze staat nu toch bovenaan.